Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump gaat woensdag naar El Paso. Dat heeft de burgemeester van de Texaanse stad gezegd. Daarna zou Trump ook naar Dayton gaan. In beide Amerikaanse steden werd afgelopen weekend een aanslag gepleegd. In El Paso kwamen 22 mensen om toen een man het vuur opende in een winkelcentrum. Zondag schoot een man bij een bar in Dayton negen mensen dood. Gisteren zei Trump dat aanslagplegers zoals die van afgelopen weekend in de VS... makkelijker de doodstraf moeten kunnen krijgen. De aandelenbeurzen hebben wereldwijd te kampen met stevige verliezen. In Amerika verloor de Dow Jones bijna 3 het grootste verlies op één dag dit jaar. Ook beurzen in Europa, Japan en Australië sloten in de rode cijfers. De koersen staan onder druk door het opleidende handelsconflict tussen China en de VS... China is gestopt met het kopen van Amerikaanse landbouwproducten... en dat was weer een reactie op een eerder besluit van president Trump... om extra tol te heffen op Chinese producten. President Trump heeft een decreet getekend... waarmee alle bezittingen van Venezuela in de VS worden bevroren. Zo wil hij de druk op de Venezolaanse president Maduro opvoeren om af te treden. Venezuela verkeert al maanden in een politieke, economische en humanitaire crisis... Miljoenen Venezolanen zijn daardoor het land ontvlucht. Een homostel zegt zondag te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uberchauffeur. Dat gebeurde toen ze van de Pride Amsterdam naar huis wilden. Naar eigen zeggen begon de chauffeur te schelden... toen ze elkaar op de achterbank van de taxi een kus gaven. Het stel vroeg toen of de auto aan de kant kon worden gezet... en bij het uitstappen werd een van de mannen in het gezicht gespuugd. Uber laat aan AT5 weten het incident te betreuren en een onderzoek in te stellen.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 I haven't met you yet Oh, I promise you can To give so much more than I get passing fast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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 Les by regagnent regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour est Eiffel la froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé.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 就能。